Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. EU-baas von der Leyen is blij met de aankondiging van Donald Trump... over het onhold zetten van de importheffingen. De voorzitter van de Europese Commissie noemt het een belangrijke stap... voor het stabiliseren van de wereldeconomie. President Trump verlaagde gisteren de importheffingen voor tientallen landen naar 10 Het gebeurde vlak na de Europese aankondiging van tegenmaatregelen. Omdat die tarieven nog niet zijn ingegaan, lijkt Europa de dans te ontspringen. Michael van 12 heeft opnieuw te horen gekregen dat hij en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven. Ze zouden vorige zomer al worden uitgezet naar Armenië, ook al is Michael daar nog nooit geweest. In Amsterdam was een protestmars tegen die uitzetting van de twee. De jongen is letterlijk hier opgegroeid, hier geboren. Just let him stay, let him have his life. Mevrouw Faber, kom op. Verander dat besluit, onmiddellijk. Het lijkt me zo zwaar, zeker voor een kind. Michael en zijn moeder deden een nieuwe aanvraag, maar die is dus afgewezen. Volgens de immigratiedienst is het de schuld van de moeder. Zij bleef in ons land, ook al wist ze dat het niet de bedoeling was. En bij de Vlakentunnel in de A58 zijn nog steeds grote problemen. Gisteren begon dat met een storing en die is nog steeds niet opgelost. Daardoor staan er files in beide richtingen tussen Bergen op Zoom en Vlissingen. En we kennen Barbie en haar vriendje Ken natuurlijk allemaal. Maar binnenkort komt er een nieuwe man bij in het Barbie-universum. Namelijk LeBron. Basketballer LeBron James krijgt een eigen pop. En is daarmee de eerste mannelijke atleet die dat krijgt. Zelf is hij door het dolle heen met zijn eigen plastic mascotte. Oh, he dope. Oh, that's so cool. <laughs> <laughs> oh my goodness. Dat wordt flinke concurrentie dus voor Ken. De pop draagt een honkbaljasje en sneakers en heeft een koptelefoon om zijn nek hangen. De LeBron-pop wordt een centimeter langer dan Ken. Goedkoop is de superster Barbie niet. Je moet er 75 euro voor neerleggen. En dan krijg je het weer nog. De dag begint op veel plekken bewolkt en grijs. Later vanochtend, vanochtend trekt het open en is het weer behoorlijk zonnig bij 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar heel erg druk is het op de meeste plekken in de regio gelukkig niet. Op de N207 wel een file, al van Rijn richting Hillegom. Voor de Leimuiderbrug 4 kilometer, kwartier extra. Ook op de A9 Alkmaar-Amstelveen een file tussen Heemskerk en Knopend Rotterpolderplein, 15 minuten. En dan een kapotte auto op de A4 Den Haag-Amsterdam.